señorita Española. Laat ons dromen in de nacht, señorita Española. Van de liefde die ons wacht, bij de snaren der gitaren. Zing ik in de maneschijn, zing unità è spagnola Quel voralte beiesein Signorita espagnola Quel Quel voralte beiesein Sì sì sì Sì sì sì Signorita è spagnola Sì sì sì sí, sí, sí. Señorita Española, sí, sí, sí. Ik zag jou aan het mooie Spaanse strand. Aan de playa, aan de playa. We liepen weldra samen hand in hand. Aan de playa, aan de playa. En s'avonds bij muziek en rode zong jij voor mij dit refrein. Señorita, Española, laat ons dromen in de nacht. Señorita, Española, van de liefde die ons wacht. Bij de snaren der gitaren zing ik in de maneschijn. Señorita Española, wil voor altijd bij je zijn. Señorita Española, wil voor altijd bij je zijn. Si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, è spagnola. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, signorita è spagnola. Sì, sì, sì. bij de dus snaren der gitaren. Zing ik in de maneschijn. Señorita Española, ik wil voor altijd bij je zijn. Señorita Española, ik wil voor altijd bij je zijn. Si, si, si, si, si. sí, sí, sí, señorita española. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, señorita española. Sí, sí, sí, señorita española. Sí, sí, sí.